Mark Visser met het NOS-journaal. In voorkust zijn drie doden aan de vooravond van de presidentsverkiezingen gevallen. Slachtoffers vielen toen de politie op demonstranten schoot... die protesteerden tegen een avondklok. Zeker tien betogers raakten gewond. De doden vielen in een sloppenwijk van de havenstad Abidjan. Daar zitten veel aanhangers van presidentskandidaat Ouattara... die de oppositie aanvoert. Ouattara riep zijn aanhangers na de schietpartij op tot kalmte... De komende dag wordt de tweede en beslissende ronde gehouden van de presidentsverkiezingen in die voorkust. In de eerste ronde haalde de zittende president, Gbagbo, ruim 38% van de stemmen tegen 32% van Ouattara. In Arnhem is de fractievoorzitter van de lokale partij Pro Arnhem aangehouden voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno fractie telt twee leden. In augustus werd na een tip van een fotozaak bij een huiszoeking een grote hoeveelheid kinderporno gevonden op computers en dvd's van de politicus. Na onderzoek van het materiaal werd hij deze week gearresteerd. Zit voorlopig 14 dagen vast. De vroege winter in Frankrijk heeft een leven gekost. In Marseille werd een dakloze dood op straat gevonden. Vermoedelijk was hij onderkoeld geraakt. Vooral het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door winterweer. In sommige delen ligt 20 centimeter sneeuw en in de Dordogne zitten 7000 huizen zonder elektriciteit. De hoogspanningslijnen zijn bezweken onder het gewicht van sneeuw en ijs. Ook aan de andere kant van het kanaal, in Groot-Brittannië, is veel sneeuw gevallen. Het verkeer op Britse wegen en luchthavens heeft er last van. In Nederland blijft de sneeuw voorlopig beperkt tot een dun laagje in het zuiden en westen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Overdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komt er ruimte voor de zon.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 Up up up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick the casino, take your bank before I pay you out.